en dit is het nieuws van NOS op 3. De gemeente Koevoorde gaat toch geen 14 gevluchte kinderen opvangen in vijf rijtjeshuizen. Over dat plan was de afgelopen dagen veel onrust. Mensen staken daar in Koevoorde auto's in brand en gooiden ruiten in. Reden voor de burgemeester nu om de opvang niet door te laten gaan. En dat doe ik met zeer gemengde gevoelens. Maar het allerbelangrijkste en het meest zwaarwegende is dat ik heb geconcludeerd dat wij de veiligheid van deze meisjes niet kunnen waarborgen hier op dit moment. Volgens de gemeente zijn de vluchtelingen meisjes van 15 tot 18 jaar... maar sommige wijkbewoners geloven dat niet. Vluchtelingen uit Oekraïne die een baan hebben... moeten vanaf oktober meer bijdragen aan hun eigen opvang. Demissionair minister Keizer heeft de prijzen verhoogd. Een werkende alleenstaande Oekraïner moet dan bijna 250 euro per maand gaan betalen. Dat is nu nog iets meer dan 100. In Amsterdam is een man van 26 ernstig gewond geraakt door een explosie bij zijn huis. Hij zag iets branden bij zijn voordeur en probeerde het uit te trappen toen het afging. Door de knal raakte ook de voordeur en een raam beschadigd. En een medewerkster van een Vlaamse alternatieve kledingwinkel schrok zich een hoedje. Twee mannen in haar winkel kwamen haar wel heel bekend voor. Er komen twee klanten binnen en ik denk aan mij, die lijkt wel een beetje op Mike Shinoda van Linkin Park. Een van mijn favoriete groepen. En ik kijk nog eens, ja, en dat waren ze gewoon. Ja, en wat zeg je dan? Oh my god, you're Linkin Park. En dan zeiden ze, eh, yes we are. ze waren op zoek dan ook nog naar kleren. Ze waren een beetje aan het shoppen hier in Antwerpen. We hebben het gehad over de gitaren die hier in de winkel hangen. Ik moet toegeven dat ik wel een beetje aan het fangirlen was kaartjes voor een concert gisteravond op Rock Werchter had ze al. Het weer, zon met wolken en vanavond koelt het af naar een graadje of 15 daarbij. Morgen breekt alleen in Limburg af en toe de zon door. Op de meeste plekken is het namelijk grijs met een beetje regen en een graad of 20.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 Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en en Velsen 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Badhoevedorp en de afrit AMC 35 minuten oponthoud. onthoud. Op de A10, de ring van Amsterdam, eh, tussen Amsterdam-West en de afrit Volendam... een half uur vertraging. Wordt allemaal veroorzaakt natuurlijk door de afsluiting van de A10-Zuid. Verder ligt er troep op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Eh, bij knooppunt Eemnes kost je een kwartier. De rechterrijstrook is daar ook dicht. Op de N201 is het ook druk in beide richtingen tussen uh, Hoofddorp en Uithoren.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 And will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start again. Now in my real world, let's put an end to suffering and suffering.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 De afgelopen tijd waren er rellen. De burgemeester zei op een persconferentie dat hij de veiligheid van de vluchtelingen niet kan garanderen. Vorig jaar kwamen er 314.000 migranten naar Nederland. 6% minder dan in 2023. De migranten komen vooral hierheen om te werken, te studeren of voor hun gezin. Het aandeel dat asiel aanvraagt blijft relatief klein. Een man in Amsterdam is zwaar gewond geraakt door een explosief bij zijn huis, meldt de politie vanmiddag. Hij zag gisteravond laat iets branden bij de voordeur, probeerde dat uit te trappen en toen ontploft het.